Everything is peacefully dandy I can see old Granny cross the street, still a rockin', watching the neighbors go by. Memphis in June with sweet oleander blowing perfume in the air. Up jumps the moon to make it that much grander. It's paradise, brother, take my advice. Nothing's half as nice as Memphis in Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz, samenstelling en presentatie vandaag Alco B. En ja, op deze mooie zomerse zondagochtend, eh, twee uurtjes fraaie jazz van eh, big bands, eh, gitaristen, pianisten, noem het allemaal op, vocalisten niet te vergeten. Een gemengd programma, ook met een aantal nieuwe cd's die onlangs zijn uitgekomen, maar ook heel veel oud. En oud is natuurlijk ook het werk van Gary Mulligan... Eh, hij heeft ooit een eh, cd'tje uitgebracht, of een was in die tijd, Reunion. En daarvan de titelsong deed hij samen met, eh, even kijken, dat hij deed hij samen met Chet Baker. ik had volgens mij, in die periode heeft hij ook in de gevangenis gezeten, die Gary mulliken Want dat was ook wel een gebruiker. Komt-ie, Gary mulliken mooie muziek. natuurlijk een eh, Chad Baker. Chad Baker raakte in die tijd ook wel sterk beïnvloed door Miles Davis. En eh, de bassist was eh, Henry Grimes, als ik me niet vergis. Ehm, dan doe ik iets vocaals. Ik probeer het meestal wel af te wisselen. En dan kom ik uit bij een, een van mijn favoriete Engelse jazzzangeressen. Claire Theo. die heeft ook BBC jazzprogramma's gemaakt die altijd de moeite waren. Vaak over big bands. Dit is van een cd'tje van 2002 even kijken hoe dat precies heet. Want dat, ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Orsino Songs heet dat. En daar op een heel bekend nummer wat iedereen wel kent in de jazz. I Love You Porgy. It's going to be like dying Poggy when he calls me. But when he comes, Ja, dat was de Engelse Claire Teal. Eh, ja, mooie zuivere stem hoor. Eh, dan blijven we nog even in Engeland, want ik heb eh, klaargezet een Gabriel Letchin, een Engelse pianist. Speelde eerst vooral standards, maar heeft nu op zijn vierde cd ook zelf, Viewpoint heet die cd, eigen composities gezet. En daarvan een mooi nummertje, een ballad, A Mother's Love, heeft hij geschreven bij de geboorte van ja, volgens mij zijn, zijn zoon, dacht ik uit mijn hoofd. Komt hij, ook mooi. Eh, Gabriel Legend Trio is het. Gabriel Legend Trio, hier heb ik hem. A Mother's Love. Gabriel Letchin en eh, trio bestaande uit uh, bassist Jeremy Brown en de drummer... Uh, even kijken hoe die drummer heet, want dat ben ik even vergeten. Farnsworth. En ja, die gebruikte eigenlijk de brushes bij dit nummer. Ehm, dan kom ik terecht bij een Amerikaanse jazzzangeres en Hampton Galloway die uh, vertolkt een nummer wat ik in het tweede uur ook ga draaien. In het tweede uur doe ik de uitvoering van Van Morrison en eh, Georgie Fame. Dat is een jazzuitvoering. Maar deze van Anne eh, Hampton Galloway vind ik ook mooi. En het nummertje heet Moondance. Je kent het. the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to de Galway... samen met haar zus Liz Galway van een mooi cd'tje. Dat cd heet Slow, je 2004. Toen net heb ik een pianist gedraaid, Gabriel Legend, En nu draag ik weer een pianist, Bill Charlap, En die heeft gekozen voor het nummertje eh, Lisa. Een nummer van Gershwin. En hij heeft ooit eh, een, cd gemaakt met allemaal nummers van Gershwin. Uh, Bill Charlap, bekende Amerikaanse pianist. En dit nummer, daar houdt hij wel van tempo maken. Luister en geniet. Eigenlijk is het een beetje... Ja, er zit veel passie en vuurwerk in. Luister. mooi nummer. Eh, piano Bill Charlotte, eh, drums eh, Kenny Washington en de bas Peter Washington. Trouwens, een mooie cd, want er zijn ook andere hele bekende nummers op. Onder andere van die meespelers Phil Woods en ik zie ook nog staan Frank West. Dus het is echt een hele fraaie cd. En dit vond ik gewoon grappig, omdat het een heel hoog tempo heeft. Kom ik terecht bij een, Duitse... ja, ik weet niet eens of ze eigenlijk... Ik denk het niet aan de naam. de groep heet Tok, Tok, Tok volgens mij bestaan ze niet meer. De zangeres die maakt af en toe nog wel eens wat. Maar dit vind ik een mooi nummer, zeker voor de zondagochtend. komt die spooky. van eh, tok, tok, tok. Een cd'tje uit, eh, eh, volgens mij 2004 of zoiets. Lang geleden. Het komt van een cd, It Took So Long. Ehm, dan heb ik een bekende jazzmuzikant opgezocht. Zijn naam is Duke Ellington. En in het begin van de 60 jaren heeft hij met heel veel mensen ja, opnames gemaakt. Onder andere ook een cd'tje met John Coltrane. En daarvan het mooie nummer Take the Coltrane. twee grootheden uit de jazzmuziek. Eh, Duke Ellington samen met John Coltrane en, eh, eh, van een LP uit 1963. En het nummertje Take the Coltrane. En dan kom ik bij een, zangeres die heel veel liefde voor Frankrijk heeft. Volgens mij is ze Amerikaanse Patricia Barber. Heeft ooit het mooie nummer Laura op een cd gezet. Live in the Fortnight in France. dat ga ik ook draaien. Een nummertje van, ja, eigenlijk heel veel jazznummers zijn zo rond de vijf minuten. Ik denk deze ook alweer. Patricia Barber. Laura. Live. Laura is the face in the misty light. Footsteps that you hear down the hall. The laugh that floats on a summer night that you can never quite recall. is passing through. Those eyes, how familiar they seem. She gave your very first kiss to you. That was on the train that is passing through those eyes. How familiar they seem. She gave your very first kiss to you. That was Laura. плаче Patricia Barber. Eh, en eh, die... Die speelde natuurlijk zelf op piano en eh, zong. En op de gitaar, wat toch ook wel een grote rol speelde, Neil Alger. Mooi nummer, Laura. Eh, dan gaan we verder met een... We hadden ook nieuw beloofd. Dat gaan we dan ook doen. Dan hebben we Artemis. Uh, heb ik neer klaarstaan. Dan moet ik even kijken waar die staat. Artemis. Oh, hier heb ik hem. Eh, Artemis is een, ja, een gezelschap wat redelijk bekende namen bevat. Ik zal eens even kijken wie er allemaal meespelen in Artemis tegenwoordig. eens even kijken... Oeh, ik zie het niet zo gauw, dus ik ga hem gewoon draaien. What the World Needs Now. Bekend nummer, maar mooie uitvoering. Komt van een laatste cd, Abolesque. jaar 2025. dit is de formatie Artemis. Een volledig vrouwelijk quintet bestaande uit... Eh, nou, het zijn eigenlijk wel bekende namen hoor. Ingrid Jensen trompet, Nicole Glover op de tenorsaxofoon... René Rosnes op piano, Noriko Ueda eh, op de bas... en Alison Miller, ook een heel bekend, drums. Vrij werkje is volgens mij de vierde of derde eh, cd... die dit gezelschap uitgebracht heeft. En het is absoluut de moeite waard. Eh, we gaan toch weer een stap, een tijdje... Eh, we gaan een, een eh, terug in de tijd. Dan kom ik bij een zangeres die... ik weet niet hoeveel LP's en cd's heeft uitgebracht. Helen Mirrell. Het, hier een nummertje van haar. Helen Mirrell. You'd be so come home to. you would be so nice by the fire while the breeze on high sang along. geluisterd naar ZFM eh, Jazz. Eerste uur van alles wat. Eh, vooral mainstream natuurlijk. En eh, ik hoop dat je het leuk vond. En we gaan na, de klok van 11 uur gaan we gewoon door met het tweede uur. Dan wordt het misschien toch iets meer afwisselend. een mooi groepje die muziek van Wes speelt. Ik eens even kijken. De Chicago Jazz Orchestra. mooie cd uit volgens mij ook nog niet zo heel oud. komt die. Chicago Jazz Orchestra.